Dat schrijft minister Bijleveld aan de Tweede Kamer. Sinds 2015 nemen zo'n 100 Nederlanders deel aan de NAVO-missie... die het leger en de politie in Afghanistan weer moeten opbouwen. Maar volgens Beideveld gaat dat niet effectief door allerlei problemen. Zo is er niet altijd veilig vervoer beschikbaar... en wordt samengewerkt met Oost-Europeanen die gebrekkig Engels spreken. In Turkije zijn meer dan 300 mensen opgepakt die op sociale media kritiek hebben geuit op het legeroffensief in Noordwest-Syrië. Militaire actie is gericht tegen een Koerdische militie. Onder de arrestanten zijn politici, journalisten en activisten. Ze zitten vast op verdenking van het verspreiden van terroristische propaganda. De Turkse autoriteiten waarschuwen dat iedereen die kritiek levert op de operatie zal worden vervolgd. Het Europese medicijnagentschap EMA krijgt tijdelijk een kantoor bij station Sloterdijk in Amsterdam. Het agentschap gaat vanwege de brexit weg uit Londen, maar de nieuwbouw op de Zuidas in Amsterdam is pas eind volgend jaar klaar. Het EMA levert ongeveer de helft van zijn vloerruimte in, maar dat is volgens het agentschap werkbaar. De verhuizing naar Sloterdijk begint in de tweede helft van dit jaar. de Belastingdienst is vanmiddag opnieuw getroffen door een DDoS-aanval. Vanmorgen gebeurde dat ook al. Toen was de website 10 minuten niet bereikbaar en vanmiddag een half uur. Inmiddels werkt alles weer. Volgens een woordvoerder heeft de dienst geregeld met aanvallen van buitenaf te maken. Hoe vaak dat gebeurt wil de dienst niet zeggen. En vanmorgen en de afgelopen dagen werden ook de websites van de Rabobank, ABN AMRO en ING getroffen door een DDoS-aanval. Of er een verband is, is onduidelijk. Het weer, bewolking met regen en motregen. Het is rond de 10 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten nog nat. Vannacht droog met opklaringen. Minima tussen 1 en 4 graden met kans op vorst aan de grond.